Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een synagoge in Californië is een vrouw om het leven gekomen... en zijn drie mensen gewond geraakt, onder wie de rabbijn. Een man van 19 is opgepakt. Hij zou het vuur met een semi-automatisch wapen hebben geopend... in de synagoge in Palway, iets boven San Diego. Hij is kort na de schietpartij opgepakt... nadat hij zelf de politie had gebeld. De man zou eerder brand hebben gesticht in een moskee. De eerste Nederlanders die zijn teruggehaald uit Sri Lanka... zijn gisteravond geland op Schiphol. Het waren er 77. Buitenlandse Zaken haalt alle 3 tot 400 Nederlandse toeristen terug... vanwege de aanhoudende dreiging van aanslagen in Sri Lanka. Daar is ongeveer vijf dagen voor nodig. En de kosten die worden allemaal betaald uit het calamiteitenfonds. Op paaszondag kwamen er ruim 250 mensen om het leven... bij aanslagen op kerken en hotels. En de afgelopen dagen hebben het Sri Lankaanse leger en de politie diverse invallen gedaan. De Spanjaarden gaan vandaag voor de derde keer in vier jaar tijd naar de stembus. Het zijn vervroegde verkiezingen na de val van de regering Sanchez begin dit jaar. Dat doen meer partijen dan ooit mee. En vooral de opkomst van de nieuwe rechtspopulistische partij Vox valt op. En de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS heeft voor vandaag honderden vluchten geschrapt. De piloten die leggen voor de derde dag op rij het werk neer. Ze liggen overhoop met de directie over salaris- en werkschema's. En de staking gaat voor onbepaalde tijd door. Voor vandaag zijn bijna 600 vluchten geannuleerd. Daardoor worden zo'n 64.000 passagiers getroffen. Het weer nog, te trekt de regen over het land. Overdag blijven die buien, ze worden wel in de loop van de middag minder. Verder schijnt de zon af en toe en blijft het fris met 11 tot 14 graden.